sta hier buiten, mijn lied te fluiten. Het klinkt niet mooi, maar het is het enige dat ik kan. Ik kan niet zingen, dansen of piano spelen. Ik ben geen Romeo die serenades brengt. Daarom sta ik hier buiten, mijn liefdeslied te fluiten. Om jou te laten merken hoeveel ik wel van je hou. Oh maar, ja, oh maar, ja, je bent maar ja je bent een ideaal. Voor jou wil ik gaan leren, voor tenor en ook voor bas. Wil alles gaan proberen als ik zeker van je was. een meisje, dat ieder meisje onthouden kan, al heeft ze het eventjes maar gehoord. Als ik wil praten, loopt zij steeds maar weer te zingen. Als zij muziek hoort, dan ben ik niet meer in taal. Dus ga ik maar naar buiten, om daar te lopen fluiten. En eens zal zij wel merken, hoeveel ik wel van. je bent mijn ideaal. Voor jou wil ik gaan leren, voor tenor en ook voor Wil alles gaan proberen, als ik zeker van je was. Oh maar ja, oh maar ja, je bent zo muzikaal. Oh maar ja, oh maar ja, je bent mijn ideaal. Thank you.